Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kwart van de leden van de Tweede Kamer wordt beveiligd. Dat heeft het tv-programma Zembla uitgezocht. De politici voelen zich onveilig door alle bedreigingen die ze binnenkrijgen... vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Fractievoorzitter Paternotte van D66 bijvoorbeeld... dat hij af en toe aan de oppas niet alleen moet uitleggen waar de luiers liggen voor de baby... maar ook waar de alarmknop zit voor het geval er een, eh, een bedreiger voor de deur zou staan. 41 politici hebben zo'n alarmknop in huis... en moeten in sommige gevallen met een beveiliger over straat. Hoe vaak word jij gebeld door iemand met een verkooppraatje? Sinds een paar jaar mogen bedrijven dat alleen nog doen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Maar daar houden ze zich niet aan, zegt de Consumentenbond. Volgens hen wordt vier op de vijf mensen nog steeds lastiggevallen met die verkooppraatjes. Vooral van energiebedrijven, loterijen en goede doelen. De langstzittende burgemeester van Nederland heeft zijn bureau alvast leeggehaald. Vandaag is zijn laatste werkdag. Henri Lenverink was 20 jaar de baas van Leiden, maar stopt er nu mee. dat is toch even slikken. Je bent toch wel helemaal vergroeid eh, met die stad. Eh, heel erg van die stad gaan houden. En dan is het ook wel een beetje scheiden. En scheiden doet lijden, weten we. hij gaat nu met pensioen. En een sportrecord is vannacht gesneuveld in de Amerikaanse staat Nebraska. Tijdens een volleybalwedstrijd tussen de Nebraska Cornhuskers en Omaha... zaten drie mensen op de tribunes. Dat is een record bij een sportwedstrijd voor vrouwen. De coach hield het nauwelijks droog. You're gonna make me cry right now. I mean, this is unbelievable for women's athletics to do this in Nebraska. And I think Kennedy Ward wrote me a note today and said, Coach, tonight we'll do the impossible will be possible. We did it. Op de bankjes zaten 355 toeschouwers meer dan vorig jaar... tijdens Barcelona-Real Madrid in de Women's Champions League. Dat was het oude record. En het weer nog. In het midden en noorden van het land af en toe regen. In het zuiden opklaringen met zon. Vanmiddag is het overal wisselend. Kans op pittige buien. Het wordt 18 tot 20 graden.